Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Vrijwilligersorganisaties en sportbonden komen dit jaar met een gezamenlijke zwarte lijst... waar ook van ontucht verdachte vrijwilligers op komen te staan. Zo moet het makkelijker worden om ontuchtplegers te weren, meldt het AD. Nu hanteren de vrijwilligersorganisaties en de sportbonden nog ieder een aparte zwarte lijst... waar alleen mensen op staan die door de tuchtrechter zijn veroordeeld. Maar veel zaken worden door de clubs met interne sancties afgedaan... Daardoor kunnen ontugplegers vaker zonder problemen aan de slag bij een andere club. De nieuwe gezamenlijke zwarte lijst moet dat voorkomen. De Consumentenbond sleept KLM voor de rechter vanwege het no-show-beleid van de maatschappij. Dat beleid komt erop neer dat passagiers die een vlucht missen ook een retourvlucht of overstap kwijt zijn. Het geld krijgt de passagier niet terug. KLM verkoopt de stoel door en krijgt dus twee keer betaald. Gesprekken tussen de bond en KLM leverden niets op. De bond stapt nu naar de rechter om een verbod op de no-show-clausule af te dwingen. President Trump dreigt Turkije met grote economische gevolgen... als het land Koerdische milities in het noorden van Syrië aanvalt. Welke gevolgen dat zijn, zei hij er niet bij. De Koerdische milities zijn bondgenoten van Amerika in de strijd tegen IS. Ze kregen hulp van zo'n 2000 Amerikaanse militairen in Syrië... maar Trump besloot die onlangs terug te trekken. De Turkse president Erdogan beschouwt de Koerden als een verlengstuk van terreurorganisatie PKK... en dreigt al een tijd met een aanval. De burgemeester van de Poolse stad Gdansk is neergestoken. Dat gebeurde bij een evenement voor goede doelen. De dader, een man van 27, liep het podium op en viel hem aan met een mes. De burgemeester werd geraakt in zijn hart en in zijn buik. Hij werd direct naar het ziekenhuis gebracht waar hij werd geopereerd. Volgens zijn arts is de operatie geslaagd... maar is de burgemeester er nog wel slecht aan toe. Wat het motief van de dader was, is nog niet bekend. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen enkele buien. De minima liggen tussen de 2 en 6 graden.